Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De oorzaak van de grote computerstoring gisteren was een fout in de softwarecode op een van de IT-netwerken van Defensie. Dat zegt minister Brekelmans. Er zijn volgens hem op dit moment geen aanwijzingen dat het om werk van kwaadwilligen ging. De storing zorgde voor grote problemen bij hulpdiensten, de kustwacht, de Koninklijke Marechaussee, gemeente en de GGD. DigiD werkte niet en ook Eindhoven Airport werd geraakt. Daar konden de hele dag geen vliegtuigen landen en vertrekken. Eind van de middag waren de grootste problemen weer voorbij. Telegram-oprichter Pavel Durov wordt vervolgd in Frankrijk. Dat meldden de Franse autoriteiten nadat hij vanmiddag voor de rechter moest verschijnen. Hij wordt verdacht van medeplichtigheid aan het toestaan van criminele activiteiten... waaronder kindermisbruik en drugshandel. Telegram doet amper aan moderatie, waardoor criminelen vrij spel hebben. Durov mag het proces in vrijheid afwachten, maar mag Frankrijk niet uit. De van oorsprong Russische miljardair werd afgelopen zaterdag gearresteerd in Frankrijk. Justitie in België is een gerechtelijk onderzoek gestart naar schrijver Herman Brusselmans. Hij zou in een column hebben aangezet tot geweld tegen Joden. Brusselmans schreef begin deze maand in het blad Humo over het lot van de Palestijnen in Gaza. Hij zei dat iedere Jood zou willen... Dat hij zei dat hij iedere Jood zou willen aanvallen met een mes. Joodse organisaties reageerden woedend. De Europese koepel van Joodse organisaties diende een officiële klacht in. Dat is de reden dat er nu een gerechtelijk onderzoek naar Brusselmans komt. Teun Koopmeiners is gepresenteerd bij Juventus. De voormalige AZ-middenvelder en Oranje International tekende voor een periode van vijf jaar bij de Italiaanse club... die meer dan 51 miljoen euro voor hem betaalt. Koopmeiners moest lang wachten op zijn overstap. Hij wilde graag naar Juventus, maar zijn vorige club Atalanta Bergamo hield de transfer tegen. Ondanks dat Koopmeiners zelf al een akkoord had bereikt met de Turijnse voetbalclub. Het weer, vannacht een graad of 17. Morgen meer wolken en vooral ook zon. Het wordt 23 graden aan de kust tot 29 in Limburg. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu de nacht.